vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Good morning, 8 minuten over 11. En ik ga toch voor de eerste keer onze hengel binnenhalen. Ja hoor. Zo. Leuke dingen zitten eraan. Ik zie onder andere Champagne Sigala voorbij komen. Anima Pictures of You. Kortom, wat is jouw favoriete lunchbanger... die je zo meteen wil horen over een uurtje in Mix Marathon Request? Want ja, anders kunnen we niet beginnen. Stuur hem door via de app van Slam. En dit uur lekker knallen met Alex Godino in de mix. block the fucking beats. yo, I really like like the block the block the beats, block the block the block the beats, block the block the fucking beats. yo, I really like like the block the block the beats, block the block the block the beats, block the block the fucking beats. vertellen, daar zit je nu alleen maar dichte rolluiken. Daar is het hele seizoen afgelopen. Alex Casino tot 12 uur in de mix. En welkom bij de Slam Mix Marathon. En we doen dat 24 uur lang op vrijdag. Dat betekent genoeg momenten om die dansschoentjes aan te trekken. Slam.nl vind je de hele line-up van Alex Godino. Dit uur in de Slam Mix Marathon. Tot 12 uur met een track van Quentin Harris en Let's Be Young. Zometeen gaan we beginnen met Mix Marathon Request. Ik wil er zoveel mogelijk hebben. En dit is het enige radiostation waar je een verzoekje kan aanvragen voor NOP. In december, dat is best uniek. Dus kom maar door. Waarmee moeten we de, ja, de USB-stick van de DJ vullen zometeen? Je favoriete lunchbanger, stuur hem door via de app Vastle. can't break through. There's no talking to you. I'm so sad that you're leaving. It takes time to believe it. After all is said and done, you'll be the lonely one. Oh. drink a Diet Coke. She on that Coke diet.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 Now she wanna tiptoe and she want it all day, all day. Ah, uh-huh. you know what I mean, what I mean. Ah, uh-huh. yeah, we the team team. She said she from the underground, so she make it shake. Now she wanna tip underground, so she make it shake. Now she wanna tip so she make it shake. Now she wanna tip so she make it shake. Now she wanna tip Ah, you know what I mean, what I mean. Ah, you know what I mean, what I mean. Ah. You know what I mean, what I mean. I Now she wanna tiptoe and she want it all day, all day, uh-huh. You know what I mean, what I mean, uh-huh. van de vrijdag. Mix Marathon Request komt eraan. Gemixt door de queen van House in de pauze, Elaine Thiele. Dus kom maar door. Welke wil je horen tijdens je lunchbreak via de app van Slam? Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Met Slam ga je niet suf, uh, saai en kalmpjes. Maar knallend het jaar uit. maandag. Pauze in de pauze. XXL. Sluit 2025 af met confetti uit je speakers. House in de pauze XXL. Vanaf maandag. Slam.